Uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal leden... de afgelopen drie jaar met ruim 100.000 is afgenomen. Het aantal vakbondsleden daalt voor het tiende jaar op rij. De daling is het sterkst bij de FNV. De grootste vakbond van ons land heeft nu minder dan 1 miljoen leden. Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral jongeren geen interesse hebben in een vakbondslidmaatschap. Ouderen vinden dat de vakmonden te weinig doen voor belangen van werkenden. De organisatie van de Vreugdevuur in Scheveningen wil met oud jaar meerdere kleine brandstapels op het strand bouwen. Die worden maximaal 10 meter hoog. De organisatie geeft daarmee gehoor aan een oproep van waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag. De traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp liepen afgelopen jaarwisseling volledig uit de hand. De stapels waren met bijna 50 meter een stuk hoger dan toegestaan. En er ontstond een vonkenregen die in Scheveningen forse schade veroorzaakte. Vandaag is de laatste dag dat mensen de beroemde rode rots Uluru in Australië mogen beklimmen. Voorheen bekend als Ayers Rock. Het naderende einde veroorzaakt al weken lange rijen bij de rots... die voor de aboriginals in Australië heilige grond is. En dat is ook de reden dat er vanaf zaterdag niemand meer naar boven mag. Wie toch een poging waagt kan rekenen op bijna 400 euro boete. De kluisroof waarbij vorige maand gegevens van klanten van verzekeraar Allianz werden gestolen... bevatte persoonlijke informatie van 2,3 miljoen Nederlanders. Eerder leken het maar 260.000 te zijn. De 260.000 klanten zijn mensen die direct via Allianz een verzekeringspolis hebben afgesloten. Van hen zijn naam en adresgegevens en het kenteken gekoppeld. 2 miljoen anderen hebben een pechhulpverzekering afgesloten. Van hen is in de meeste gevallen alleen het kenteken bekend... Allianz vermoedt dat de dieven de informatie nog niet ontsleuteld hebben. De verzekeraar waarschuwt voor misbruik en phishing mails.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. day. day, day. for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HTVI. Hours a day. down. Turn up the speakers until we drop. We rock the dance floor, we get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels, lipstick on, dance until we see the dark. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass, everybody make it clap. Party night with the click, I'm from Stavanger, bitch. The click. bitch. top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice, Fuck her on the yacht, I've been up pool.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 I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la.